Citydijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Trump spant een rechtszaak aan tegen de commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Die besloot onlangs om Trump de dagvaarde om hem zo te dwingen te getuigen over zijn rol in de bestorming van het Capitool begin vorig jaar. Toen probeerden duizenden Trump-aanhangers de benoeming van opvolger Joe Biden te voorkomen. Trump zou vanaf komende maandag moeten getuigen een advocaat van Trump zegt dat het congres niet een president kan oproepen om te getuigen vanwege de scheiding van machten. Branchevereniging Jeugdzorg Nederland is kritisch over de plannen van het kabinet om de crisis in de jeugdbescherming aan te pakken. De organisatie vindt dat de maatregelen te veel, te zijn, eh, te veel zijn gericht op de lange termijn. Terwijl er volgens Jeugdzorg Nederland nu iets moet gebeuren. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn lang en er is een groot personeelstekort. Een gebouw voor nucleair onderzoek in de Oekraïnse stad Kharkov is zwaar beschadigd geraakt door beschietingen. De atoomwaakhond van de Verenigde Naties heeft het pand gecontroleerd... en noemt de omvang van de schade nog slechter dan verwacht. Ondanks dat zijn er geen verhoogde waardes radioactieve straling gemeten... bij het onderzoeksgebouw in Kharkov. In het Oekraïnse Gerson is feest gevierd vanwege de herovering van de stad... President Zelensky bevestigde de afgelopen avond dat de Oekraïense troepen de strategisch gelegen stad hebben heroverd van de Russen. Inwoners van Gerson zijn volgens Zelensky bezig met het weghalen van Russische symbolen van straten en gebouwen. Ook in hoofdstad Kiev werd feest gevierd vanwege de herovering. Gerson was sinds begin maart bezet door Rusland. Dan nog het weer. Vannacht helder met weinig wind en het koelt af naar 2 tot 6 graden.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 It's a one stop shop for that hot sweater. Be here now with me. Won't you be here now with? except for my car que yo más ordené. Uy. Si ahora me fiero, no me fuera conocer. Chaqueta al hombro la cadena hasta el pie.